Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Real Madrid heeft voor de vijftiende keer de Champions League gewonnen. In Londen slaagde Borussia Dortmund erin om Real lang te verrassen en in problemen te brengen. Maar in de tweede helft sloegen de Madrilenen toch toe. Het werd 2-0. Dani Carvajal maakte het eerste doelpunt uit een corner. Vinicius scoorde 10 minuten later de beslissende tweede goal. En de Duitser Tony Kroos gaf in de laatste wedstrijd van zijn carrière nog een assist. Bij een massale vechtpartij tijdens een voetbalwedstrijd in Den Haag zijn twee mensen gewond geraakt. Het was een duel voor jongeren onder de 16. Toen een scheidsrechter twee keer achter elkaar een penalty gaf aan de ene club... kwam de trainer van de tegenstander agressief het veld op. Daarop zou de scheidsrechter zijn belaagd door spelers van die laatste club. De politie kwam uiteindelijk in actie met wapenstokken en honden. Twee mensen zijn aangehouden. De families van de Israëlische gegijzelden die in Gaza worden vastgehouden... roepen de Israëlische premier Netanyahu op om een wapenstilstand te accepteren. Ze doelen op het plan dat de Amerikaanse president Biden gisteren aan hem presenteerde. Een wapenstilstand in Gaza in ruil voor de vrijlating van alle gijzelaars door Hamas. Volgens de families is dit een kans die niet mag worden gemist. De Canal Pride in Utrecht is goed en feestelijk verlopen, meldt RTV Utrecht. De organisatie schat dat er rond de 100.000 bezoekers waren op het LHBTIQ-feest. Behalve een botenparade waren er straatfeesten en traden er artiesten op. De Canal Pride werd voor de zesde keer in Utrecht gehouden. De eerste editie was in 2017. Dan nog het weer. In het midden en zuiden bewolking. Op andere plaatsen ook opklaringen.